Onze correspondent daar zit voor de zekerheid in een schuilkelder... en zegt dat er veel raketten zijn afgevuurd. autoriteiten zeiden eerst dat het er zeker 100 waren. Dat, hebben ze nu eh, bijgesteld naar 120. Dus 120 raketten afgeschoten door Rusland op Oekraïne. Je zei het al, eh, in heel het land eh, is het luchtalarm afgegaan. Op allerlei plaatsen zijn inslagen geweest. Maar er zijn volgens de autoriteiten ook veel raketten eh, neergehaald door de luchtafweer. Hoeveel dat er zijn, hebben ze er niet bij gezegd. Het is ook nog onduidelijk hoeveel schade er is. Bij een grote brand in een hotel in Cambodja zijn zeven mensen omgekomen en tientallen mensen gewond geraakt. De brand is nog steeds niet helemaal geblust. Op video's die online rondgaan is te zien dat mensen die vastzitten uit de ramen springen. De A7 tussen Sneek en Jouren blijft nog zeker een half jaar dicht. Een paar weken geleden werd hij al gesloten omdat het asfalt omhoog komt. Het grondwater eronder duwt de bol naar boven. Hoe dat kan wordt onderzocht. Totdat er een oplossing is gevonden moet het verkeer omrijden. Het is nogal een regenachtige kerstvakantie en dat is goed nieuws voor musea, want daar is het lekker druk. Van de Sterrenwacht tot het Spoorwegmuseum en het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Het zit er vol met kinderen. Nou, daar was dan een heel verhaal over... Eh, hoe het in de oorlog ging. Wat vind jij het allerleukste in het museum hier? Mm, de tank, de vliegtuigen. Die vind ik wel vet. Het hele museum is vol met gezinnen en met kinderen en mensen die alles aan het bekijken zijn. En ik denk dat we nu, zitten in ruim bijna op 2300 bezoekers. Dus dat is echt een heel fijn, fijn aantal mensen om te hebben in je museum. Krijg je nog het weer? Het waait best wel hard. Aan de kust is er kans op zware windstoten. Verder trekken er buien over. Het wordt een graad of 10. DFM. verkeersupdate. Dit is Blamink van de ANWB. Er staat één file, maar die veroorzaakt wel veel vertraging. Op de A10, de ring zuid van Amsterdam. Bij de afrit Amsterdam Centrum is een ongeluk gebeurd.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 Vaders bed was leeg en ik zei dat zij niet in de schuur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg. across the sea without crew or car. seen my show and what is sad about it.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 spinning. If you know, you know, I been on it. yeah. Listen. Okay, let's get it. I've been on a mission like totally spice. En mijn bed she je but she totally nice. Nails are blue en het toast wil ik white.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 Today is the day for you to rise. radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. that people will find a way to go no matter what the man says. Our love is fine for all we know, for all we know our love will grow. That's what the man says. know in my car. I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. just the same for Christmas, yeah.